en niet. De Duitse schipper van 78 vergiste zich in zijn... Het scheepvaartverkeer is niet gestremd. Het weer, het wordt opnieuw een droge en zonnige dag. Het wordt 11 tot 14 graden, ook morgen volop zon. Dit is René Passet van de ANWB.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 www.zfmzandvoort.nl ZFM Het was een onbekende weg Die ik heb afgelegd Na het licht op zoek naar het donker. Verlangen naar verlangen uit dat harnas van spijt, jaloezie en belangen van. to the heavens and see it shine Het ritme van zon it goes like this.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 De verkiezingen gaan over de vorming van een constitutionele raad die een nieuwe grondwet maakt... Uit hun midden wordt een interim-president gekozen en een regering gevormd. In de peilingen staat een gematigde islamitische partij bovenaan. Verkiezingen worden gevolgd door Europese waarnemers. Minister De Jager vindt dat banken meer moeten bijdragen aan het noodpakket voor Griekenland. In juli werd afgesproken dat banken 21% van hun investeringen in Grieks staatspapier zouden afschrijven. Maar volgens De Jager moet dat percentage flink omhoog. Uit een vertrouwelijk rapport van de Europese Commissie, het IMF en de ECB bleek gisteren dat Griekenland er nog slechter voor staat dan gedacht. Vandaag praten de Europese leiders erover in Brussel. De politie in Drenthe roept mensen op om zich te melden als ze meer weten van een partij gevaarlijk illegaal vuurwerk. Vorig jaar zouden zware lawinepijlen in de illegale handel zijn beland. De politie vreest dat ze de komende tijd opduiken. Het gaat om pijlen waarvan de explosie vergelijkbaar is met die van een staaf dynamiet. Bij Zwijndrecht is op de Oude Maas een containerschip op een afgemeerd vrachtschip gebotst. Twee opvarenden raakten licht gewond. De schepen zijn beschadigd, maar lekken niet. De Duitse schipper van 78 vergiste zich in zijn vaarroute en botste toen tegen het andere schip. Het scheepvaartverkeer is niet gestremd. De Libris Geschiedenisprijs is dit jaar toegekend aan schrijver Jaap Scholte voor zijn boek Kameraad Baron... De jury noemt het boek hartstochtelijk en belangrijk. Het gaat over het verdwijnen van de aristocratie in Transylvanië. Aan de prijs is een bedrag verbonden van 20.000 euro. Dan het weer. Het wordt opnieuw een droge en zonnige dag. Het wordt 11 tot 14 graden vandaag. En ook morgen volop zon.